Uh, see if you could do that Switch your boo. Shut your mouth, fool, get your crew. Uh, the thick body and the red one, 2 I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.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 Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de militairen die in Oeruzkan in 2008 twee collega's doodschoten niet hoeven te worden vervolgd. Het OM had in een eerder stadium al afgezien van vervolging. De twee zagen de eigen militairen s'avonds laat aan voor Taliban-strijders. De zaak werd twee jaar geleden al uitgezocht door de marechaussee, het ministerie van Defensie en het OM. Het OM concludeerde toen dat er veel mis was gegaan, maar dat er geen verwijtbare fouten waren gemaakt. De ouders van de twee omgekomen militairen wilden dat de betrokken militairen alsnog zouden worden vervolgd. Het kabinet Rutte heeft zijn constituerend beraad gehouden, een soort oprichtingsvergadering. De ministers hebben zich in het overleg officieel aan het regeerakkoord gebonden en afspraken gemaakt over de verdeling van taken. De nieuwe vicepremier Verhagen sprak van een goed beraad. We kunnen dadelijk eensgezind naar het paleis, zei hij. Ook anderen roemden de sfeer. Straks na één uur verschijnt het nieuwe kabinet op het bordes van Huis ten Bosch. De eerste echte vergadering van het kabinet Rutte is morgen. De dierenbescherming en LTO Nederland willen dat er strengere veiligheidseisen komen om brand in veestallen te voorkomen. De afgelopen vijf jaar kwamen meer dan 700.000 dieren om bij brand in een stal, blijkt uit onderzoek in opdracht van de twee organisaties. De meeste branden worden veroorzaakt door kortsluiting of oververhitting van machines. Volgens de onderzoekers is er te veel onduidelijk over veiligheidsvoorschriften in stallen. Die regels zijn lokaal verschillend. LTO en de dierenbescherming willen dat er landelijke en eenduidige regels komen. In Amsterdam zijn twee mannen